Volgens de Britse minister van Transport... werden vandaag ruim 10.000 tests afgenomen... en daarvan bleken er 24 positief. Frankrijk gooide de grens dicht nadat er in het Verenigd Koninkrijk... een gemuteerde variant van het coronavirus was opgedoken. Woensdag mochten de eerste chauffeurs de oversteek maken... als ze een negatieve test konden laten zien. In de regio Rotterdam-Rijnmond is bij tenminste één persoon... die nieuwe variant van het coronavirus vastgesteld, meldt de GGD Rotterdam-Rijnmond. Het is voor zover bekend de derde Nederlander die besmet is... met deze Britse gemuteerde variant van het virus. De GGD onderzoekt hoe de patiënt besmet is geraakt. Dinsdag werd bekend dat twee mensen uit de regio Amsterdam... de nieuwe coronavariant hebben opgelopen. Vanaf maandag moeten alle reizigers die Turkije binnen willen komen... een negatieve coronatest kunnen laten zien van maximaal 72 uur oud. Passagiers die niet in het bezit zijn van zo'n document mogen het vliegtuig niet in. Daarnaast moeten passagiers uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Denemarken na aankomst in quarantaine, ook als ze negatief getest waren voor vertrek. Een coronasneltest die in Nederland veel wordt gebruikt is minder betrouwbaar dan gedacht. De test van fabrikant Abbott wordt duizenden keren per dag gebruikt... maar mist 40% van de coronagevallen, zegt het Leids UMC na een steekproef. Het was al bekend dat sneltests niet zo betrouwbaar zijn bij mensen die geen klachten hebben.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 I got time if you wanna get with it. Whatever you want, I'll get it. I got cash, now help me spin it. Don't worry if you're broke, I'll fix it. Like a flight, then blow you up wicked. Got the ingredients, you need me to mix it. So baby, let me go to work. I'll show you how I go to work have the whole thing sold up like a shirt. Give me a chance to show you. Spend some time, I need time to know you.